Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgmedewerkers krijgen allemaal een bonus. Het gaat om zo'n 200 euro per persoon. Zorgmedewerkers hebben het afgelopen coronajaar zo hard gebikkeld... dat ze wel wat extra's hebben verdiend. Het bonusgeld komt bij iedereen op de rekening... van verpleegkundigen tot fysiotherapeuten... en ook schoonmakers en uitzendkrachten. Alleen de topverdieners in de zorg krijgen geen coronabonus. In Israël en de Palestijnse gebieden zijn vannacht heel veel raketten afgevuurd. De meeste werden tegengehouden, maar een deel viel bijvoorbeeld op flatgebouwen. Het is er al een hele tijd onrustig. De Verenigde Naties gaan daarom vandaag met elkaar praten. Een huis in het Brabantse Heusden is gisteravond flink beschadigd bij een ontploffing. Er werd zwaar vuurwerk aangestoken, waarna een raam helemaal kapot knalde. De dader ging er gauw vandoor en is nog niet gepakt. Mensen die een Uber pakken om een coronaprik te gaan halen... krijgen vanaf vandaag korting op hun rietje. Het taxibedrijf geeft ook voor 100.000 euro aan taxiritten aan het Rode Kruis. Die organisatie helpt al langer om mensen naar de vaccinatieplekken te krijgen. Bijvoorbeeld ouderen, mensen die niet zelf kunnen komen. Vanavond eindigt de ramadan en begint het suikerfeest. Drukke tijden dus voor bakkers die bijvoorbeeld baklava maken. Dat geldt ook voor deze bakker uit Zaandam. Druk, ja? druk ja. ja. Hoeveel baklava heeft u gemaakt? Ja, 100 miljoen maken. Groot feest vanavond? Groot feest vanavond, ja. Deze man heeft nog gauw een paar stukjes baklava ingeslagen. Baklava is best voor mij. Ja, alles is eh, lekker hoor. Eh, eet smakelijk. Dankjewel hoor. Ja, bedankt hè. Het weer eerst volop zon, vanmiddag meer wolken en een graad of 16. Bijna overal droog vandaag, alleen helemaal in het zuiden kan een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar veroorzaken de werkzaamheden bij Schiphol vertraging, zo'n 5 tot 10 minuten. A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij Zaanstad Zuid 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte auto stil, de rechte rijstrook is dicht.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 Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Triple Play. Triple Play. Hij is de 80 jaar reeds ruimschoots gepasseerd en heeft een ronduit zware periode achter de rug, maar is geen sinds van plan de handdoek in de ring te gooien. Tom Jones bepaalt nog altijd zelf zijn eigen koers en weet van geen wijken. Het album Surrounded by Time is eigentijds en dat is knap van een man op deze leeftijd. The Windmills of Your Mind is een klassieker, maar nu dus van Tom.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 If I had my way, if I had my way, if I had my way, I would tear this building down. Well, you read about Samson, all from his birth. He was the strongest man that ever lived on earth. One day while Samson was walking along, he looked down on the ground and saw an old jawbone. He stretched out his arms, his chains broke like thread. When he got to moving, 10,000 were dead. He said, If I had my way in this wicked world, if I had my way, I would tear this building down. Samson and the lion, they got an attack. Samson crawled upon the lion's back. Well, you read about the lion. He killed a man with his paws. But Samson got his hands around the lion's jaws. He ripped that beast till he killed him dead. the lion's head. If ever I had my way in this wicked world, if I had my way, then I would tear this building down. Tear this building down. black hair. Delilah, she gained old Samson's mind. When he first saw that woman, oh, she looked so fine. Delilah, she climbed up on Samson's knee. She said, tell me where your strength lies, if you please. She spoke so kind. She talked so fair. And then Samson said, Delilah, don't touch my hair. You can shave my head clean as my hand. And then my strength becomes just like a natural man. Just like a natural man. Just like a natural man. If I had my way in this wicked world if I had my way, then I would tear this building down. I would tear this building down. I would tear this building down. temptation broke Samson. He was blinded by lust, but his faith gave him strength. Yeah, and that was enough. He rose like a tempest just. He buried that darkness in rubble and dust. In rubble and dust. In rubble and dust. In rubble and dust. He said, if I had my way. He said, if I had my way. He said, if I had my way, I would tear this building down. Onder de groene hemel, in de blauwe zon...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 Jammer, maar wel begrijpelijk, gezien zijn leeftijd. Gelukkig blijft hij wel opnemen. Hij heeft prachtige songs opgenomen waarvan ik er een drietal geselecteerd heb. Dat was Het Land van Maas en Waal. Nu Testament en Meester Prikkebeen. Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd.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 staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar. De dagen met zijn lief, de dagen vliegen, hij blijft staan. Waarom komt hij vandaan? Hij koestert de dagen van rood cello faam, van glitteren, watten en sterrenpapier. In mens kent zijn naam. opstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draailier voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. Een vuurpijl spuit de hemel in. uit het verleden. Duetten zijn er een overvloed. Misschien moeten we even diep in ons geheugen graven, maar als ik Something Stupid zeg, denkt ook bijna iedereen aan Frank en zijn dochter Nancy Sinatra.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 Bijna even memorabel is It Takes Two van Marvin Gaye en Kim Weston. Van veel recentere datum is From This Moment On van Shania Twain en Brian White. McDowell vierde zijn hoogtijdperiode eind jaren 70 tot mid jaren 80. Vandaag neemt hij ons mee op de rock'n'roll tour. In Never Too Old to Rock'n'Roll laat hij zich vergezellen door Jerry Lee Lewis. Listening to the music that set me free It had a rocking rhythm A beat that really me on school riding along with my books. Got a lot of teasing and some crazy looks, but I never stopped moving till I'm feeling down deep in my bones. Something in my heart just told me so. I would never, never, never outgrow my rock and roll. to rock and roll. Oh, rock 'em, Shirley. Well, some people said they knew it wouldn't last, and no time at all, it would be the thing of the past.